Levi van Eck met het NOS-journaal. Mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen... mogen voorlopig niet worden afgesloten van het energienet. Daarvoor pleit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten bij Nieuwsuur. De VNG is bang dat er nu geen goede afspraken worden gemaakt... veel mensen in de kou komen te zitten. Netbeheerders waarschuwden deze week dat ze de komende winter... mogelijk massaal huishoudens moeten afsluiten vanwege de hoge energieprijzen. Toch kunnen huishoudens niet zomaar van energie worden afgesloten. Daar gaat een proces van een aantal weken aan vooraf. Russische troepen zijn in het oosten van Oekraïne verdreven uit Kupiansk en Izjum. Het verlies van de strategisch gelegen plaatsen is een klap voor Rusland... omdat ze belangrijke knooppunten zijn voor bevoorrading en bewapening. Er worden ook Oekraïense aanvallen gemeld in de zuidelijker gelegen provincie Donetsk... maar een duidelijk beeld van de strijd daar is er nog niet. Rusland zegt in een reactie dat het zijn troepen terugtrekt voor een hergroepering. De uitvaart van de donderdag overleden Britse koningin Elisabeth... is maandag over een week in Westminster Abbey in Londen. De plechtigheid begint om 12 uur Nederlandse tijd. Tal van staatshoofden en regeringsleiders zullen de plechtigheid bijwonen. Koning Charles bezoekt in de dagen voor de uitvaart Schotland, Noord-Ierland en Wales. Samen met Engeland vormen zij het Verenigd Koninkrijk. Op het filmfestival van Venetië is de belangrijkste prijs, de Gouden Leeuw, toegekend aan een documentaire. All the Beauty and the Bloodshed van regisseur Laura Poitras gaat over de beroemde Amerikaanse fotografe Nan Goldin en haar strijd tegen de omstreden familie Sackler. Eigenaren van een farmaceutisch concern dat verslavende pijnstillers produceert. Het weer, vannacht is het helder en ligt de temperatuur rond de 12 graden.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 Tú dime a dónde. persiguiéndome que va y tratando y tratando está tratando de quebrarme corriendo y corriendo si nunca me va a alcanzar y dejando mis demonios atrás y sé que mi corazón a mi mente le va a ganar no sé si es mi autismo ya no sé cómo llorar digo adiós a mis queridos mi mamá y mi papá hey regresaré con más cariño parada tú dime a dónde que el destino se acerca, que yo no sé para dónde voy, para dónde voy.